Zes uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Sharon Dijksma wil niet speculeren over de opvolging van staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Ze wordt het meest genoemd als opvolger, nu Mansveld is opgestapt na het vernietigende Vira-rapport. Dijksma is staatssecretaris van Economische Zaken en was de afgelopen dagen in China op handelsreis met de koning. Het lijkt daar verstandig als PvdA-leider Samsom de tijd neemt voor een goede beslissing. Dit soort besluiten wordt in Den Haag genomen en niet in China, zei ze tegen de NOS. De natuur in Nederland laat zich na jarenlange achteruitgang weer een voorzichtig herstel zien, zegt het Wereld Natuurfonds. Samen met duizenden vrijwilligers heeft het WNF geteld hoeveel dieren er in Nederland zijn. Daaruit blijkt dat er meer zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieën, vissen, libellen en vlinders zijn. Maar de stijging beperkt zich vooral tot dieren in en rond het water. Dat komt vooral door betere waterkwaliteit, natuurvriendelijke oevers en vispassages. In de duinen en op de hei staat de natuur er slecht voor, zegt het WNF. Vooral door de intensieve landbouw en windturbines. In de Duitse grensplaatsen Passau en Weekscheid zijn vannacht opnieuw duizenden asielzoekers aangekomen. Volgens de Duitse politie zijn het er 5000. De meesten wachten in het donker en de kou op verder vervoer. Dat kan lang duren omdat er te weinig bussen zijn. In Weekscheid hebben zo'n 300 mensen onderdak gekregen in een werkplaats van een lokale ondernemer. En Sergio Orlandini, de vroegere president-directeur van KLM, is overleden. Hij was tussen 1973 en 87 de hoogste baas bij KLM. Volgens de huidige KLM-directeur heeft het bedrijf veel aan Orlandini te danken. In 2003 sprak Orlandini zich fel uit tegen de overname van KLM door Air France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 there's no more use in running. This is something.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 sky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 always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 Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? from need to eat them. Run antelope. to sun. the 心。